Dat is de strategie. In Frankrijk is bijna 90% van de bevolking die een prik kan halen gevaccineerd... Macron wil de rest over de streep trekken door ze vanaf 15 januari niet meer toe te laten tot restaurants, theaters of bioscopen. Een negatieve coronatest geldt dan niet meer. Het Franse parlement al overweegt hiervoor de wet aan te passen. In het Overijsselse Bentelo is bij een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat om een gevaarlijke variant die leidt bij vogels tot ernstige ziekte en sterfte. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden alle 120.000 legkippen bij dit bedrijf afgemaakt. Ook de 69.000 kippen bij dit naastgelegen bedrijf van dezelfde eigenaar worden uit voorzorg gedood. Op veel plekken in Europa heerst op dit moment de vogelgriep. Volgens Duitse onderzoekers is het de zwaarste uitbraak ooit. De Fransen gaan uit van poging tot moord met een terroristisch motief bij de explosie van een auto bij de Dakar-rally in Saoedi-Arabië. Een Franse coureur raakte zwaar gewond. Volgens de Saoedische autoriteiten was het een ongeluk. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Saoedi-Arabië aangescherpt... en waarschuwt Franse staatsburgers voor terroristische dreiging in het land. Zeker 1100 mensen hebben afgelopen dag zonder afspraak een boosterprik laten zetten op de priklocatie in Leeuwarden. Het was de eerste dag dat er een vrije inloop was. Vanaf komende dag kunnen mensen ook in Drachten zonder afspraken vaccinatie halen. Vooralsnog zijn Leeuwarden en Drachten de enige twee plaatsen waar je spontaan langs kunt gaan. Het weer. Op de meeste plekken is het droog. Later in de nacht neemt de kans op buien toe.